dijkers met het NOS-journaal. Het apenpokkenvirus is inmiddels in 12 landen opgedoken... waar het virus normaal gesproken niet voorkomt. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie hebben nu ook Israël en Zwitserland gevallen bevestigd. Normaal komt het virus vooral in West- en Midden-Afrika voor. De WHO gaat ervan uit dat er nog meer gevallen op zullen duiken... omdat meer landen extra op het apenpokkenvirus gaan controleren. De Oekraïense president Zelensky roept op tot verdere sancties tegen Rusland. In een videoboodschap zegt Zelensky dat hij daarover een gesprek had met de Italiaanse premier Draghi. Volgens Zelensky is de situatie in de Donbass, het gebied in het oosten van Oekraïne, nog steeds zeer ernstig. Het Russische leger valt daar verschillende steden aan, als Slavjansk en Severodonetsk. De Oekraïense premier vindt het daarom belangrijk dat een nieuw pakket aan sancties tegen Rusland snel wordt doorgevoerd. In Losser, in de buurt van Enschede, zijn 20 mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een platte kar. Ze maakten met de kar een rondtocht door het dorp, omdat hun voetbalteam kampioen was geworden. De kar kantelde toen die een bocht moest nemen. De 20 gewonden liepen daarbij onder meer botbreuken op. In Australië heeft oppositiepartij Labour de parlementsverkiezingen gewonnen. Labour-leider Albanese mag een nieuwe regering vormen. Maar voor een meerderheid in het parlement moet Labour waarschijnlijk samenwerken met andere partijen. Een belangrijk thema van de verkiezingen was de klimaatverandering... waar veel Australiërs de gevolgen van ondervinden... door bosbranden, droogte en overstromingen. Het weer, opklaringen en weinig wind met kans op mist en minima van 5 tot 9 graden... Morgenochtend volop zon, weinig wind en 20 tot 24 graden. Maandag flink wat neerslag.